Juri Stubenitski met het nos Een anonieme vrouw heeft haar rechtszaak tegen rappers Jay-Z en Sean Diddy Combs ingetrokken. Ze zei dat ze in 2000 als 13-jarige was verkracht en wilde een schadevergoeding. Waarom ze de zaak heeft laten vallen is niet bekend. Tegen Diddy liepen al langere tijd meerdere beschuldigingen van seksueel misbruik... toen in december plotseling Jay-Z ook werd genoemd. Die weersprak de beschuldigingen fel en noemt het intrekken van de rechtszaak een overwinning... Diddy zit nog opgesloten vanwege tientallen andere verkrachtingszaken die tegen hem lopen. Het ongeluk tussen een helikopter en een passagiersvliegtuig in Washington... werd mogelijk veroorzaakt door een kapotte hoogtemeter in de helikopter... en een gemiste instructie van de verkeerstoren. Iemand in de legerhelikopter zette een microfoon open... waardoor een belangrijke aanwijzing niet was te horen. Bij de botsing kwamen vorige maand bijna 70 mensen om het leven komende dag wisselen Israël en Hamas weer gevangenen en gijzelaars uit. Dagenlang was de deal onzeker na beschuldigingen over en weer. Maar Hamas maakte gisteren de namen bekend van de drie gijzelaars die vrijkomen... nadat ze op 7 oktober waren ontvoerd. In ruil laat Israël 369 Palestijnse gevangenen gaan. De Belgische politie heeft zeven Nederlanders gearresteerd in de haven van Antwerpen. Mogelijk wilden ze drugs ophalen... Onder de verdachten zijn ook twee minderjarigen. Het is nog niet bekend of er ook drugs zijn gevonden. Een busje van de ProRail incidentenbestrijding is zwaar beschadigd bij een botsing met een goederentrein. Dat gebeurde op een onbewaakte spoorwegovergang in het Botlekgebied. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Niemand raakte gewond. Het weer, het is best koud. Op veel plaatsen vriest het een beetje. Het kan min 6 worden. Ochtends op veel plaatsen eerst wat zon, maar al snel meer bewolking bij 2 tot 4 graden. In de loop van de avond in het westen wat sneeuw.